Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Ines Wesky, de ex-advocaat van Ridwan Taghi, is vrijgelaten. De rechter zegt dat er geen reden meer is om haar nog langer vast te houden. Wesky zat sinds eind april vast. Het OM denkt dat ze een internationale drugsorganisatie heeft geholpen... door berichten van Taghi vanuit de gevangenis door te spelen. En toen Wesky werd opgepakt, stopte ze als advocaat van Taghi. De komende jaren komen er nauwelijks meer nieuwe banen bij, dat zegt het UWV. Dit jaar stijgt het aantal banen nog wel met anderhalf procent. En volgend jaar is dat nog maar een half procent. Mijn economiecollega Nino Bokosavic legt het uit. Er is gewoon minder economische groei, dus dat valt allemaal wat tegen. Je kan je daardoor bedenken dat er daardoor ook minder vraag is naar producten en dus ook banen. Nou, dat, dat is iets wat vooral speelt in de industrie bijvoorbeeld en in de bouw. Dus daar hebben bedrijven het echt wat rustiger. De verpleger die zegt 20 patiënten in het Wilhelmina ziekenhuis in Assen te hebben gedood, komt vrij. Volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs om hem nog langer vast te houden. De man van 31 werd opgepakt nadat hij hulpverleners vertelde dat hij tijdens de coronapandemie had ingegrepen bij patiënten die volgens hem terminaal waren en onnodig pijn leden. De verpleger werd direct op non-actief gezet maar hij werkte op dat moment al niet meer in het ziekenhuis. Ajax gaat op zoek naar een nieuwe trainer. De club gaat niet verder met John Heitinga. Hij volgde begin dit jaar Alfred Schreuder op nadat hij zijn ontslag kreeg. Onder Huitinga werden de Amsterdammers derde in de eredivisie. Maar dat is niet genoeg, zegt commentator Arno Vermeulen. Vooral ook Europees, uitgeschakeld in, eh, in Europa. Dat was best een drama tegen Berlijn. Dat zag er toen al niet zo goed uit. Topwedstrijden verloren. Beetje pech in de bekerfinale. Die verloor die op penalties. Uiteindelijk afgelopen weekend natuurlijk de nekslag eigenlijk. Eh, Ajax derde. Plaatst zich eh, alleen maar voor de Europa League. En bovendien, de lucht was er wel uit. Ja, maar wie gaat de Amsterdammers dan naar het kampioenschap tillen? Dat weten we nog niet. Ajax wil volgend seizoen in elk geval een ervaren trainer. Het weer. Nu eh, schijnt de zon. Het is nog een graad of 18 tot 22. In het noorden is het wat bewolkter en fris met een graad of 13. Morgen vooral een zonnetje en dan een graad of 20. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files veroorzaken tussen de 5 en 10 minuten extra reistijd. Alleen op de A10 Noord bij Amsterdam sta je langer in de file voor de Koentunnel richting Zaanstad.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 De Raadkamer oordeelt dat er geen grond meer is om haar nog langer vast te houden. Ook de verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen komt vrij. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij mogelijk 20 sterfgevallen. Volgens de rechter is de verdenking tegen hem niet sterk genoeg. Het onderzoek gaat wel door. De omstreden zakenman Gerard Sanderink is weggestuurd bij zijn bouwbedrijf Structom en ingenieursbureau Oranjewoud. Ook worden zijn aandelen bij een aparte beheerder ondergebracht. Het weer 14 tot 20 graden. Vanavond en vannacht een graad of 9.